Marnix met het NOS-journaal. Bij een schietpartij in een café in Rotterdam zijn twee mannen gewond geraakt. Een van hen raakte zwaar gewond, meldt de politie. De schietpartij was rond half negen in een zaak aan de Maashaven. Mensen in het café pakten het wapen van de schutter af die daarna wist te vluchten. De politie heeft de dader nog niet gevonden. De twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Bij een ongeluk met een brandtrap van een studentenhuis in Leiden zijn twee mensen gewond geraakt. De twee stonden op de brandtrap te roken toen die loskwam van het pand en drie verdiepingen naar beneden stortte. De slachtoffers kwamen onder de trap terecht en zijn door de brandweer bevrijd. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is onduidelijk hoe de brandtrap in Leiden naar beneden kon komen. In Naarden is een massale vechtpartij ontstaan na een wedstrijd in het amateurvoetbal. Twee voetballers van de bezoekende ploeg uit Blarikum raakten gewond. Ze werden na het eindsignaal meerdere keren geschopt en geslagen en hebben aangifte gedaan. Een man uit Hilversum zit vast. Een Franse documentaire heeft op het internationale filmfestival van Berlijn... de Gouden Beer gewonnen voor beste film. Sur la Daman gaat over een schip in Parijs... dat dienst doet als dagopvang voor volwassenen met een psychische stoornis... De prijs voor beste hoofdrolspeler was voor de achtjarige Sofia Otero uit Spanje... voor haar rol in een film over een transgender kind. De Zweedse Polstokhoogspringer hoogspringer Armand Duplantis heeft zijn eigen wereldrecord verbeterd. Bij een indoorwedstrijd in Frankrijk kwam hij tot een hoogte van 6,22 meter. Dat was 1 centimeter hoger dan zijn oude record. Het weer. Vannacht vrijwel overal helder en droog. In het binnenland gaat het een paar graden vriezen. Aan de kust is het wat minder koud. Overdag veel zon, het blijft droog en het wordt een graad of 7. Maar door de wind voelt het kouder aan.